De blues kan soms wel eens wat anders zijn. Dan is het meestal wat uh, treuriger. De Eli Young Band, zij hadden het ook weer over die love songs. Jet Black and Jealous, zo heet hun cd. Die ze uitbrachten in 2008.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 Yeah, one of these days I'm gonna write you off. Have this tattoo removed once and for all. Wake up smiling in another life. Without you taking up all the space in my mind. die echte country stem, hè? John Michael Montgomery in Forever. Guess I'm just a little bit scared. Guess I'm not as strong as I thought. When I see you lying there, I worry about losing you. I used to think of only me, but that was long ago. Now I find it hard to conceive life without you strong as I When I see you lying there I worry about losing you Forever zou je dan nog achteraan verwachten hè? van John Michael Montgomery. James Slater, hij heeft het geschreven zoals ik al zei. En eh, het is uitgebracht op een cd die gewoon dezelfde naam meekreeg in 2008. Je bas in You're My Life van Steve Azar. Door hem zelf geschreven. You're my first morning light. You're warm and tender night. Never Say Never Again. Een nummer wat eh, hij opgenomen heeft in 2002. Eh, Toen werd er van hem gezegd van we gaan nog veel van hem horen. Maar mm, mm, nou ja, zoveel hebben we eigenlijk niet meer van gehoord. In Amerika, daar heeft hij nog een aantal cd's kunnen maken. Maar hier in Europa eigenlijk helemaal niet meer. Hè? Eind jaren 60, eh, begin jaren 70 was er een man die hier ook waanzinnig bekend was. En dan heb ik het over Freddy Fender. En vooral met dit nummer, Before the Next Teardrop Falls, heeft hij grote hits gekend. Hij deed het nog eens dunnetjes over in 2002. and I wish the best. It's your happy En dan lijkt het al heel erg Amerikaans. Nou, <laughs> misschien merkt u het al wel aan, een beetje aan mijn stem. Ik ben nooit zo'n grote fan geweest van die Freddy Fender. Darius Rucker, ook hij heeft zelf dit nummer geschreven. Hij heeft het nog niet zo lang geleden uitgebracht in februari van dit jaar. En hij noemt het gewoon This. Got a baby girl sleeping in my bedroom. home and her mama laughing in my arms. There's a sound of rain on the rooftop and the game's about to start. I don't really know how I got here, but I'm so glad that I did. And it's crazy to think that one little thing could have changed all of this. Maybe it didn't turn out like I planned. Maybe that's why I'm such chance I did or I didn't take, all the nights I went too far, all the girls that broke my heart. she could do better All the college I wanted to go to Till I got that letter All the fights and the tears and the heartache I thought I'd never de Bellamy Brothers eh, in rust te zijn. Want eh, ja, ze brengen nog weinig cd's uit. En je hoort er hier in Europa nog maar heel weinig van. Maar in Amerika zijn ze nog steeds eh, waanzinnig bekend. Daar hebben ze ook nog regelmatig optredens. En daar staan ze eigenlijk tegenwoordig een beetje meer bekend als protestzangers. Hè? Want alle liedjes die ze zingen, die gaan over Amerika tegen het regime... of tegen de oorlogen of wat dan ook. Let's roll America. hierop hier op zit nemen en kijk zo naar buiten... dan denk ik bij mezelf van, dat is het toch weer een eh, mistroostige dag vandaag. Hè? Maar afgelopen zaterdag, toen was het heel erg fijn. 23 graden hier in Nederland gemiddeld, heb ik begrepen. En eh, ja, zo'n dagen, daar zit je dan gewoon op te wachten. En dan is er ook nog een man die luistert naar de naam Walter Hayes. En hij roept van, why wait till the summer? days are getting shorter Nights are getting colder Summertime is gone But that don't mean it's over I got dime full of cooler It's styrofoam And it's loaded with limes and coke Walker Why wait for this summer? Ja, waarom zou je op de zomer wachten als je gewoon een prachtig leven kunt maken van eh, dingen die je nu bij de hand hebt, hè? En dat is mijn telefoon op de achtergrond met uh, eh, Trisha Yearwood. Maar ik draai voor u, Keith Urban. I loved you since the very first day When I caught you looking my way I smiled and just knew it Until you came along And no one ever heard my song Now it's climbing with a bullet eens een keer op een eh, festival of op een eh, optreden van een of ander eh, countryartiest... en u hoort dit deuntje voorbij komen... dan weet u dat mijn telefoon gaat. If I had without you, what kind of Even duren of het uit de kop als ik niet nummer 1 maal hoor. En zeker als ik dan mijn, uh, mijn headset op heb staan. Hè? vind het altijd leuk om zoiets een mooie bak herrie te noemen. Something better to come, the Dirt drifters, drifters. John Middleton, hij heeft het eh, geschreven voor deze formatie. En dit is dan weer geschreven door Rivers Rutherford. Sam en Annie Tate, zij hebben eraan meegeholpen. Ze schreven het voor Gretchen Wilson. If I had had it my way This would be the first time that I made love And I would be the first girl that your hands touched But we've both done our share of living Taking chances we've been given I've never been too big on looking back first love But I'd love to be your your bus in de gaten te houden hoor. Want binnenkort dan krijg ik de nieuwe CDX weer binnen. Met eh, alle nieuwe nummers uit de maand maart. Uitgebracht daar in Amerika. We moeten het nu nog even doen met eh, ja, die laatste nieuwe dus van die Gretchen Wilson. Uitgebracht in, eh, in februari van dit jaar. En dit is alweer een stukje ouder hoor. Dit komt uit ergens in 1999, 2000. True van George Strait. True in this modern world when two lovers get together. Chances of them ever making it to forever couldn't be better than two in a million hearts. Girl, this ain't just another run of the mill emotion. What I'm feeling is a definition of devotion. draai een nummer van Jessica Andrews' album Heart Shape World. Unbreakable Heart. steeds een man rond die eh, bezig is met het maken van muziek. Hij heeft heel lang heeft hij country muziek gemaakt. Hij is tegenwoordig een beetje bezig met de Americana. En tegenwoordig ook wat meer bezig met de Nederlandstalige muziek. En dan heb ik het over Ruud Hermans. Hier een nummer dat hij samen heeft opgenomen met Ilse de Lange.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 De Syrische president Assad heeft in een toespraak gezegd... dat de noodwetgeving in zijn land na 48 jaar wordt opgeheven. Wel waarschuwde hij dat de nieuwe wetten niet mild zullen zijn voor opstandelingen... Ook zei Assad dat er een kloof is tussen de regering en het volk... en die moet volgens hem snel worden overbrugd. In Syrië zijn er al een maand protesten tegen het regime. Daarbij zijn doden gevallen. Gisteren gingen tienduizenden mensen weer de straat op om meer vrijheden te eisen. De agent die afgelopen week in Buffalo werd doodgeschoten... wordt woensdag met korpseer herdacht. In de Groningse Martinikerk wordt een speciale herdenkingsdienst gehouden. Veel politiemensen komen er naartoe om hun collega de laatste eer te bewijzen. De politieman wordt in besloten kring begraven. Uit eerbetoon dragen alle motoragenten die morgen de Amstel Gold Race wielerwedstrijd begeleiden... een zwarte rouwband. De doodgeschoten man was ook een motoragent. In Zagreb hebben duizenden Kroatische oorlogsveteranen gedemonstreerd... tegen de veroordeling van een oud-generaal door het Joegoslavië-tribunaal. De Kroaat Ante Gotoniva kreeg gisteren 24 jaar cel. Hij werd schuldig bevonden aan wreedheden tegen Serviërs in 1995 tijdens de Joegoslavië-oorlog. Hij had opdracht gegeven om duizenden Serviërs te vermoorden of te deporteren. Veel Kroaten beschouwen hem als een oorlogsheld en vinden dat hij om politieke redenen is veroordeeld. In Alphen aan de Rijn heeft de politie na een flyeractie tientallen nieuwe getuigen gevonden van de schietpartij van vorige week. Een aantal getuigen heeft mogelijk belangrijke informatie voor het onderzoek. De politie deelde in vier winkelcentra ruim 15.000 flyers uit om meer mensen te vinden die tijdens de schietpartij in de buurt waren van een van de winkelcentra. In winkelcentrum Ridderhof heeft het winkelend publiek twee minuten stilte gehouden. De bezoekers herdachten daarmee de slachtoffers van de schietpartij. Het weer, het is wisselend bewolkt, morgen vrij zonnig... maar smiddags in het binnenland bewolkt en een kleine kans op een bui. Het wordt gemiddeld 15 graden.